Ook in delen van Limburg stortregen net vanmiddag. Roermond werd getroffen door een wolkbreuk. Bij de brandweer kwamen veel meldingen binnen van ondergelopen kelders en overlopende putten. Op een paar plaatsen in Roermond is het regenwater winkels binnengestroomd. Verder liep het verkeer in een deel van de binnenstad vast en had het verkeer op de snelweg A73 te maken met wateroverlast. Ook in Kerkrade en Heerlen is veel regen gevallen. De Europese beurzen reageren positief op de berichten uit Brussel. Daar zitten de leiders van de 17 eurolanden bij elkaar om te praten over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. Op tafel ligt een Frans-Duits voorstel waarin onder meer staat dat de banken moeten meebetalen aan een nieuw noodplan. Frankrijk was hier tegen, maar zit nu op de lijn van Duitsland en ook van Nederland. Door het compromis is de hoop op een doorbraak in de eurocrisis toegenomen. Merkel zei voor aanvang van de top dat ze verwacht dat er vanavond een akkoord ligt. Dat stemden de Europese beleggers positief. Ronald Koeman is de nieuwe trainer van Feyenoord. De Rotterdamse club heeft bekendgemaakt dat Koeman voor één jaar tekent. Hij is de opvolger van Mario Been, die opstapt omdat de spelers geen vertrouwen meer in hem hadden. Koeman krijgt assistentie van de oudspelers Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst. De huidige assistent Leon Flemings vertrekt bij Feyenoord. En maandag leidt Koeman zijn eerste training in Rotterdam. Het weer, enkele buien, hier en daar met onweer. Temperatuur 18 graden aan zee en een graad of 22 in het zuidoosten. Morgen in het weekend buien en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch wordt aan de weg gewerkt. Daarom staat er 6 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid.